En dat was het nieuws op Slam. Dankjewel Mark. En dan nog de situatie op de weg. Het stemverkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, er zijn geen vertragingen. Wel nog vier flitsers. Even oppassen op de A4 Delft richting Schiedam... bij Schip Luiden bij hectometerpaal 58.0. A16 Dordrecht richting Breda bij Moerdijk bij 45.6. Eh, A27 Almere richting Hilversum bij Eemnes bij 101.7. En de laatste de A58 Eindhoven richting Tilburg bij Moergestel... bij hectometerpaal 32.2. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl. De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers... tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl. Griep hangt in de lucht. Of je nou wil voorkomen of herstellen... bij Etos vind je alles wat je nodig hebt. Kom voor advies naar de winkel of shop op etos.nl. Mooi van Etos. Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl. De hele nacht de slaap van je dromen. Niet te warm, niet te koud en de perfecte ondersteuning. Gun jezelf een Alping. Nu tot 20% wintervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl. Boost your weekend. Dit is het weekend van Slam. It's the weekend. Slam. Jeske van Tricht. Iets over acht, zometeen de nabeschouwing van je weekend. En pak ook gelijk even je telefoon, slam.nl... en vul je favorieten in voor de 90s 500. En dat kan dus echt alles zijn, hè? Destiny Child, Paul Elstak, het kan allemaal. Jij bent aan het roer. Jij bepaalt wat er in de lijst staat. En misschien is dit wel een goeie. Gangster Paradise hoor je nu hier op Slam.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 En het is niet zo. Goed, ja. Het is niet wat het is. Maar het volgende, dat kan je bijna niet gemist hebben. Harry Styles kondigde onlangs een reeks van 10 shows aan hier in Nederland. En nog nooit eerder gaf een artiest zoveel concerten achter elkaar in de arena. Ter vergelijking, de toppers kwamen tot nu toe tot zes. Dus dat zijn er vier meer. Nou, en waar de toppers veren uit de kast trekken... doet Harry dat met een soort van geheim wapen. Want deze week werd bekend dat hij ook nog voordat hij het album uitbrengt... nog een aantal luistersessies organiseert. En het album verschijnt dus pas op 6 maart. Maar daarvoor nog kun je dus dat hele album horen. En dan word ik nieuwsgierig. Er komt namelijk ook zo'n luistersessie in Amsterdam. Ik me aangemeld. Het voelde bijna als een illegale website waar ik op terecht kwam. Het was helemaal zwart en dan moest ik allemaal gegevens in tikken. Nou, ik denk, ik weet niet waar het terecht komt, maar het zal wel niet goed zijn. En ik ben inmiddels een weekend verder en ik heb nog niks gehoord. Dus dat is spannend. En tot die tijd doen we het gewoon maar met zijn eerste track dan. Van het album, Aperture. En de titel van de eerste track van het album betekent opening in het Latijns. Nou, als dit al zo goed is, dan ben ik heel, maar dan ook heel benieuwd waar hij mee afsluit. Harry Styles hoor je nu met zijn nieuwste. easier to play We set bij de Slam Evercheck. Everjack. Jeske van Tricht. Vanaf 5 uur intunen dus. Maar eerst de nabeschouwing van je weekend. Vrijdag de eerste helft, zaterdag de tweede en zondag gaan jij en ik er samen doorheen. En zoals altijd begin ik. Mijn weekend in drie woorden is... Ehm, ik ga voor chill. Ik ga voor klussen. En ik ga voor sushi. Ehm, vrijdag heb ik echt even lekker thuis een biefstukje gebakken. Tenminste, die werd voor mij gebakken, dus dat was heerlijk. Klussen heb ik weer opgepakt. Eh, het heeft echt veel te lang stilgestaan. Ik heb een jaren 20 huis gekocht, samen met mijn vriend. Uh, eh, het hebben we helemaal opgeknapt. We zijn heel ver gekomen, maar die laatste 30% van het huis... Oei, oei, oei, wat is het dan ineens moeilijk, hè? Zeker als je er al in zit. En gisteren ben ik lekker naar Utrecht geweest. Sushi gegeten op het Neude. Lekker wijntjes gedronken, echt eigenlijk het perfecte weekend als je het mij vraagt. Maar ik ben vooral benieuwd, hoe was jouw weekend? Eh, gooi het even in de Slam-app. En het allerleukste vind ik als je een voiceberichtje voor me inspreekt. Nieuw. New Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Pink Panthers en Sarah Larsen. Stateside. New music. Oscar McKay. I think I'm addicted. as the first op zondag allemaal wel eens met dat idee wakker worden. Was het echt nodig? Kan het niet een beetje minder? Slam met Oscar Metke en I Think I'm Addicted hoorde je. En ik ben benieuwd naar jouw weekend in drie woorden. Kom maar door in de Slam app. We De bundels van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste jaar maar 4,50 per maand. Zelfs onze 40.000 bundel. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een tweejarig abonnement. Zin om echt verrast te worden? Kom dan naar de huishoudbeurs. Ontdek meer dan 300 shops met nieuwe producten en aanbiedingen die je nergens anders vindt. De dag uit waar je blij van thuis komt. Van 21 tot en met 28 februari. Neem de tijd voor lasagne, pomodori met courgette, paddenstoelen en kaascrumble. Of kies uit vele andere dagverse gerechten. Bereid door topchefs. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Hoe ziet uw rijplezier eruit? Sportief, luxueus of praktisch? BMW biedt kracht en efficiëntie in iedere aandrijving. Elektrisch, plug-in hybride of op brandstof. Verschillend van karakter, dezelfde geweldige beleving. Kies uw vorm van rijplezier. BMW maakt rijden geweldig. Deze week een etentje, dresscode gezellig. Gezellig? Wat moet ik daar nou weer mee? Check de Zalando-app. Veel inspiratie, snelle levering... en als gratis pluslid krijg je de beste deals. Top, dan bestel ik daar gewoon een gezellige outfit. Wat doe ik aan? Shop nu bij Zalando. U rijdt de veelzijdige BMW 3-serie plug-in hybride... al vanaf 475 euro netto bijtelling per maand? Ervaar het nu zelf. Vraag een proefrit aan bij uw BMW-dealer. Nu naar Trekpleister voor flink veel vaatwasvoordeel. Finish vaatwastabletten, Quantum en Ultimate voor maar 25,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Mm. Je luisterde naar de 20 Chicken McNuggets. Kom ze lekker halen bij McDonald's. Ook lekker voordelig. Vers gebakken vezelrijk volkorenbrood. Slechts 1,69 per stuk. En maatjes haring met uitjes, 4 stuks, voor maar 2,99. Die moet ik hebben. Ja, voordat je achter het net vist. Hands van Voordeel. Aldi. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app... en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen, voor morgen. Kijk op vgz.nl. Ook lekker voordelig. Gesuikerde donuts. 4 voor maar 1 euro. En maatjes haring met uitjes. 4 stuks voor maar 2,99. Die moet ik hebben. Ja, voordat je achter het net vist. Hands van Voordeel. Aldi. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet? Koekoe. Papi. De Lulu. Gek. Dus sprint terug voor de zwarte Sony XM5 koptelefoon voor maar 222 euro. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Mmm. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf. Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Plenen. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu je Noord-Europa-cruise en profiteer van veel voordeel. Ontdek je cruise op hollandamerika.com. Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Op je bureaustoel, in de auto, op de bank. Maar hé, hey, het voorjaar roept. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 20% korting op alle wandelsneakers van Salomon en Merrell. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Zo heb je helemaal geen reden meer om binnen te blijven. Bever laat je niet zitten. Hoe zou het zijn om mijn talent te gebruiken voor iets waar ik echt gelukkig van word? hey, stop met dagdromen en start direct met een van de duizend opleidingen bij LOI. Van kort programma tot erkende mbo- of hbo-opleiding. LOE, groei door. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ettensoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... Mmm, dat is het gevoel van thuis. dan nog het weer van Weer Online. Goed nieuws daarover. Het is bijna overal droog. En vannacht daalt de temperatuur niet verder dan ongeveer 7 graden. Dat is best prima. Morgen wordt het wisselvallig met afwisselend regen en zon. De temperatuur ligt dan tussen de 10 en 13 graden. En dan de slam verkeersupdate door Flitsmeister. Er is op dit moment één file langer dan 10 minuten. En die staat op de A58 Eindhoven-Tilburg... tussen brug over het Wilhelmina-kanaal en de Moergestel. 11 minuten daar. En dan de snelheidscontroles zijn er drie. Op de A2 even oppassen. Weert richting Eindhoven bij Eindhoven bij 167,4. A27 Almere richting Hilversum bij Eemdes. Hectometerpaal 101,7. En de laatste A58 Eindhoven richting Tilburg bij Moorgestel bij hectometerpaal 32,2. Even oppassen. Jeske van Tricht. De nabeschouwing van je weekend. Jouw weekend in drie woorden. Kom maar door in de Slam App. Jan Summit vloog dit weekend nog naar L.A., zag ik. Jeske van Tricht. Heerlijk! De nabeschouwing van je weekend met vrijdag de eerste helft, zaterdag de tweede... en zondag gaan jij en ik er samen doorheen. En ik vroeg om van je te laten horen in de Slam-app, gezelligheid... en daar was je hartstikke leuk. Dankjewel als je een appje hebt gestuurd. Jimmy die stuurt doorgaan, koud en gestaakt. Ik weet niet waar het over gaat. Of je werkt bij het OV, of je hebt een voetbalwedstrijd die niet door is gegaan. Anne, wassen, wassen, wassen. Het was weer tijd om de huis en de was weer even aan te pakken. Nou, ik zie er een foto bij, dat ziet er keurig uit. En Quinty stuurt Amsterdam uit eten en stappen. Heerlijk. En aan de telefoon hangt Joyce. Hallo Joyce. Hey Jeske, hoi. Hallo. Hey, hoe was jouw weekend in drie woorden? Eh, te laat komen, werken en Chinees. En, en te laat komen zijn eigenlijk al drie woorden, hè? <laughs> laat. <laughs> Laat. Want eh, jij moest werken, zag ik volgens mij in de app. Ja, klopt, klopt. Ik had lekker vakantie gehad en eh, het was vrijdagavond nogal laat geworden. Mhm. En eh, ik ben naar bed gegaan. Ik heb allebei mijn telefoons aan de oplader gedaan, maar ze hadden niks gedaan. Dus ik werd ochtends wakker en toen dacht ik van, oh kak, het is al licht. Dus je hebt niet één, maar twee telefoons niet in de oplader gekregen? Ja, maar ik dacht dat ze er wel in zaten, maar ja, ik weet het ook ah, niet. Dat het is, is gewoon eh, serieus echt een applausje is dat waard, hoor. Dat is eh, niet te doen. En <laughs> verder, Chinees klinkt goed. Wat heb je besteld? Ja, lekker bij mijn vader lekker gegeten. Lekker babi pangang met, uh, met nasi oh, gegeten. heerlijk. Heb jij ook dat je vooral bij je vader nog Chinees eet? Ja, dat klopt. Ja. Dat is echt zo'n papa-ding, toch? Ja, ja, hij zegt, joh, zullen we, zullen we? Ik zeg, ja hoor, is goed pap. dus oh, ja, vertellen. En je laatste woord was? Eh, wat was dat ook alweer? Ja, ik weet het ook niet meer. nou, het was te laat werken en Chinees. Ja, oh ja, dat was het. Nou, dat klinkt eh, niet als het allerlekkerste weekend, maar je klinkt wel vrolijk. Dus dat is dan heel <laughs> ja, tuurlijk. ja, tuurlijk. Ah. Ja, moet maar om lachen, ja toch? Ja, toch.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 Maar bellen, dat is eigenlijk niet echt weggelegd voor onze generatie. Nou, toch nam Jarno vrijdag de telefoon op. Gelukkig maar, want hij zou wel loco zijn als hij dat niet had gedaan. Niemand minder dan Rainier Zonneveld checkte in om even bij te kletsen over zijn nieuwe track. Eentje waar hij al heel lang mee bezig was. Maar de andere naam op die track, die was daar nog helemaal niet mee bezig. Dus eigenlijk had ik die naar Gordon gestuurd. Eh, onder een andere naam inderdaad. En eh, die heeft toen aan die track zitten werken. En op een gegeven moment ben ik hem op ik zeg van joh, eh, weet je van wie die track was? En dan een beetje lachen en zei Hij zegt, ja, dit is, dit is dus een banger bro, zegt hij. Dus ik ging even mee aan de slag nog. Die heeft er een paar maanden aan gewerkt nog. En toen kwam hij terug met die laatste versie en dat is hem geworden uiteindelijk. Wat zal ik zeggen? De aanhouder wint. Want Loco Loco is deze week de Mix Marathon Track of the Week. Nieuw. New music. Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Max Styler en Free Drives. Grease 2000. Slam. Slam. Mix Marathon. Track, of the Week. Of the Week. Rijnier Zonneveld. Loco Loco. Yo, dit is Rijnier Zonneveld. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing. Bright lights giving you the red skin. You was in a bad mood when we stepped in. Girl, you checked out before we even checked in the phone, you gon' vent to your best friend. The one who gave me the lecture, but I ain't gon' sweat your babe. I'm a lecture. Catch up with your boy, undress you, and let me tell you why I'm a blesser. when you are singing it, better than Beyonce. I like the sound of fiance. You know it's got a little ring to it, and really when I think of it, growing up I didn't ever see marriages. No weddings, no horse, no carriages. I wanna do things different and change the narrative. God knows you are wild child, beautiful child. I need your help. Looking like you come from the 90s by yourself. My mom's 61, and her favorite line to tell her son is sometimes she wished that she had a girl. I wanna take you back to a time, back to a trip. You had that white wine that I never got to sip, and dinner was a ruin cause you never got the pick. I know that everybody told me that I'm sick cause. So favorietje uit de Slam Playlist. Dave en Thames met Raindance. En er is altijd een soort onuitgesproken rivaliteit tussen Nederland en België. En zometeen heb ik weer zo'n argument waarmee wij hier in Nederland... ja, toch weer laten zien dat wij de zaakjes net wat meer op orde hebben. En ook deze die tracks, die komen eraan. Slam. Coming up. Lief hè? Hij ontdekt de wereld. En ik ontdekte dat ze bij Vibra alles voor je baby hebben. Ja! Hebben we weer wat extra knuffeltijd? Ontdek bij Vibra alles voor je baby. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. Tijd voor een nieuw uitzicht met Karwei. Profiteer nu van wel 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. Nu bij Vibra. Een babyfoon met camera voor 37 euro. Elders betaal je 49,95. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Sunweb vroeg Saskia hoe het was op vakantie.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 Daarom kies ik als vakschilder voor de vernielde Sigma Perfect. Uw resultaat telt. Sigma. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt... Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je zomerverblijf met vroegboekkorting op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg. Aquaparken voor tickets 200 euro's, please. Zei jij nou 200 euro? Blijf ademen, Peter. In en uit. In. Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia. Nu bij IKEA, een droomkast voor een droomprijs. Krijg 10% IKEA Family Korting op je Pax Kledingkast... en 20% op bijpassende verlichting en opbergers. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Ook niet normaal gewoon bij Transavia? Nog maar drie dagen 20% korting op je ruimbagage. Pak dus ruim in en boek op transavia.com.